Rode rozen, gaf jij aan mij. Rode rozen, en je zij zolang de sterren aan de hemel zullen staan, zolang zal ik mijn hart voor jou steeds blijven slaan zoet, gaf jij aan mij. Maar jouw liefde ging voorbij. Zie ik de rozen staan, komt in mijn ogen Rode ik rozen, rode rozen, denk ik er nog altijd aan. Dat jij met die rode rozen mij zo verdriet hebt gedaan. Rode rozen, wat jij aan mij. Rode rozen. zal. Rode rozen, gaf jij aan mij, maar jouw liefde ging voorbij. Zie ik nu rozen staan, klopt in de ogen Rode rozen, gaf jij rode rozen had jij aan mij. Rode rozen, en je zei, zolang de sterren aan de hemel zullen staan, zolang zal ook mijn hart voor jou steeds blijven slaan. jij aan mij. Maar jouw liefde ging voorbij. Zie ik de rozen komt in mijn ogen traan. Rode rozen gaf jij aan mij. Rode rozen gaf jij